Drie uur waterwalgemoed met het NMS-journaal. In Mexico is een truc met radioactief afval teruggevonden... die deze week werd gestolen. De dieven hebben het afval uit de beschermende container gehaald... maar volgens de autoriteiten gebeurde dat in een onbewoond gebied. Zelfs zijn de dieven mogelijk wel blootgesteld aan straling. De truck met ziekenhuisapparatuur voor kankerbehandelingen... werd gestolen in de buurt van Mexico-stad. De Amerikaanse geheime dienst NSA houdt van honderden miljoenen mobiele telefoons wereldwijd bij waar ze zich bevinden. Dat schrijft de Washington Post op basis van documenten van klokkenluider Snowden. Dagelijks zou de NSA bijna 5 miljard keer de locatie van een mobiele telefoon controleren. Het gaat om mobieltjes buiten de Verenigde Staten. Volgens de dienst zelf worden de gegevens onder meer gebruikt om te zien wie zich in de buurt bevinden van bekende terreurverdachten en dus zelf mogelijk ook verdachten zijn. Onbekende hackers hebben bijna 2 miljoen gebruikersnamen en wachtwoorden gestolen... en opgeslagen op een server in Nederland. Dat zegt een Amerikaans computerbeveiligingsbedrijf. Het bedrijf vond op de Nederlandse server onder meer inloggegevens... van Facebook, Google en Twitter-gebruikers. Hackers zijn aan de inloggegevens gekomen... dankzij geïnfecteerde computers... die de informatie naar de server in Nederland stuurden. Onder meer Facebook en Twitter zouden getroffen klanten... inmiddels nieuwe wachtwoorden hebben laten instellen. Minister Asscher gaat met andere Europese landen praten over de problemen rondom Oost-Europese arbeiders. Vanaf 1 januari mogen ook Bulgaren en Roemenen zonder werkvergunning in andere Europese landen aan de slag. De angst is dat ze hier massaal naartoe komen en Nederlandse werknemers van de arbeidsmarkt verdringen. Asscher spreekt hierover maandag met zijn Europese collega's. Het weer, de wind begint vannacht al toe te nemen. Het is zo'n 2 graden minimaal. Overdag storm, aan de kust tot windkracht 10. Ook is er in de kustprovincies kans op zeer zware windstoten. In de loop van de dag regen en een graad of 6 gemiddeld.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 I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer like dreamers do. Then I 1963, je hoorde de stem van Roy Orbison. En dit was een remix uit 1987 van In Dreams. Een nacht allemaal. Veel Roy Orbison deze nacht hier bij de Vader op Radio 1. Want zoals ik al in het vorige uur heb verteld... morgen is het precies 25 jaar geleden dat de zanger overleed. Straks hoor je van hem bijvoorbeeld eh, California Blue, om maar eens iets op te noemen. Maar dat allemaal nog in dit uur. In dit uur ook even stilstaan bij andere mensen die inmiddels zijn overleden. Onder andere Dave Brubeck. Vorig jaar overleed hij, één dag voordat hij jarig zou zijn. Hetzelfde geldt voor eh, Frank Zappa, want gisteren was het zijn overlijdensdag. En dat zijn toch allemaal mooie namen om even daarbij stil te staan, dacht ik zo bij mezelf. Dat is allemaal eh, het komend uur hier bij de VARA op Radio 1. Wat ik nu van je uh, aan je laat horen... dat is een gezelschap dat bestaat uit uh, louter meiden. Op één muzikant na, dat is namelijk de bassist. Ik heb het over de groep Haim. Uit Amerika komen ze. Dit nummer heet Falling. moment like I'm standing at the edge. I know that no one's gonna turn me around. Just one more step, I could let go. Oh, and in the middle, I, I hear the voices and they're calling for me now. I know that nothing's gonna wake me now. Cause I'm a slave to the sound not to me. een jaartje geleden dat eh, muziekjournalisten van de BBC... Heim hadden uh, uitgeroepen tot meest belovende act voor het jaar 2013. Nou, ik ben benieuwd eh, waar ze over een maand mee komen... wat dan de meest belovende act van 2014 zal geworden. Je hoorde in ieder geval Heim, de medegroep uit de Verenigde Staten. Afgelopen mm, weekend waren ze nog in Nederland, in de Benelux kan ik zelf zeggen... voor optredens in Antwerpen en Amsterdam. En Haim die heeft net een nieuw album afgeleverd. En van dat album hoorde je het nummer Falling. Zo duidelijk de muziek die je afgelopen zaterdag te horen was... in de psychologische thriller. Een hele mond vol psychologische thriller overspel. Maar eerst even aandacht voor een eh, nieuwe single... nog een redelijk onbekende naam. Er is die John Grant. You just want to live your life the best way you know how. But they keep on telling you that you are not allowed. They say you are sick, that you should hang your head in shame. They are pointing fingers and want you to take the blame. There are days when people are so nasty and convincing. They say things beyond belief that sting and leave you wincing. And to boot, they say their words come straight down from above dream spectacular landscapes and nourishing the ground with precious minerals and other stuff. So don't you become paralyzed with fear when things seem particular. peu minerals and other stuff. So don't you become paralyzed with fear when things seem particularly Zijn stem die doet me denken aan die van Harry Nielsen... en de muziek enigszins aan die van Dan Vogelberg. Maar het is er allemaal eh, helemaal 2013 wat je hoorde. Uit Amerika komt die, Colorado's, de staat waar die vandaan komt. John Grant maakte afgelopen jaar het album Pale Green Ghosts. En daarvan hoorde je dan het nummer Glacier. Afgelopen zaterdagavond was er weer op de televisie een nieuwe aflevering van de psychologische thriller Overspel. En zoals gebruikelijk een overspel, daar is altijd wel op zijn minst één liedje te horen uit de jaren 60, begin van de jaren 70. Dat was ook weer deze keer het geval. En de basis van die oude liedjes ligt in het feit dat eh, Kees Prins de rol speelt van Huub Kouwenberg. Een, ehm, ja, een loesje vastgoedmagnaat die er een hobby op nahoudt. Namelijk het verzamelen van 45 toerenplaatjes. En dat is een mooi gegeven om de muziek uit te zoeken voor zo'n serie. Ik laat je twee liedjes horen die afgelopen zaterdag prominent aanwezig waren in Overspel. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away. en I've Got Dreams to Remember. Een van de songs te horen in de ehm, laatste aflevering van Overspel. Dat was afgelopen zaterdag. En ook dat andere nummer dat je ervoor hoorde. Die instrumentale van Fleetwood Mac Alberts was er ook in te horen. En benieuwd wat er zaterdag weer voor een eh, songs te horen zijn in Overspel. Ehm, Otis Redding die had je dus juist met I've Got Dreams to Remember. Volgende week meer aandacht voor... Eh, Otis Want dan is het namelijk eh, weer een tijd geleden dat hij kwam te overlijden. Dat was namelijk op 10 eh, december 1967 toen hij bij dat uh, vliegtuigongeluk om het leven kwam. Otis Redding. En in die uitzending vervolgde ik ook aandacht voor Sam Cooke. Vanwege eenzelfde reden. Alleen hij kwam niet bij een ongeluk om het leven. Bij een vliegtuigongeluk om het leven. Maar hij stierf ook geen natuurlijke dood. Nou, dat is volgende week allemaal.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 Dat is wat je van hem hoort en dus te vinden op de LP Mystery Girl. Roy Orbison die dus uh, ehm, 6 december 1988 plotseling overleed aan een hartstilstand. En dat is dan morgen precies 25 jaar geleden. Hij was op die dag bij zijn eh, moeder in Hendersville. En daar kreeg hij dan eh, die hartstilstand. En dat Hendersville dat ligt in eh, Texas. Orbison die was namelijk eh, van plan om eh, een heleboel dingen te gaan doen in 1989. Er was net een nieuw album opgenomen, waar je dan net een track van hoorde. Dat was dan dat California Blue voor die LP Mystery Girl... die die samen opnam met Jeff Lynne. Die produceerde dat album. Nou, gekoppeld aan het album zou een uh, grootse tournee aan gekoppeld zijn. En nou, dat ging dus uiteindelijk allemaal niet door. Roy Orbison... Meer van hem in de komende nacht hier in de Nacht ging het anders bij de Varen op Radio 1. Vandaag 5 december is het precies één jaar geleden dat een van de bekendste jazzpianisten overleed. Dave Brubeck. Hij werd 91, maar had hij nog een dag gewacht met het overlijden. Dan was hij zelfs 92 geworden, want hij... Eh, is geboren op 6 december 1920. Dave Brubeck, vooral bekend geworden door zijn legendarische kwartet. In 1959 brak hij door met de LP Time Out, Dave Brubeck met zijn kwartet. En zijn verdienst is toch wel dat hij de jazzmuziek dichterbij het grote publiek heeft gebracht. Uit Time Out, die LP van Dave Brubeck, het volgende nummer. Rubik Quartet met Blue Rondo à la Turk 1959, de LP Time Out. Met in de bezetting Dave Rubik natuurlijk aan de vleugel. Verder hoorde je het saxofoonspel van Paul Desmond. Gene Wright was de bassist en Joe Morello achter de drums. Dave Rubik dus. Vandaag zou hij jarig zijn. Hij zo 93 geworden zijn. Maar hij werd 91 omdat hij eh, vorig jaar, een dag voor zijn verjaardag, overleed. Gisteren was het de sterfdag van Frank Zappa. Frank Zappa die 52 eh, is geworden. Mm, had hij nog iets langer doorgeleefd. 21 eh, december van het jaar 1993 dan eh, zou die inderdaad 53 eh, geworden zijn. Frank Zappa, gestorven aan prostaatkanker. Hier is hij nog eens een keer met eh, de titeltrack van zijn album uit 1981... You Are What You Is. is appropriate. That's a funny pronunciation if you never heard If you don't like where would you get that word, what you has got. En gisteren was het zijn eh, sterfdag. Zijn stoffelijke resten eh, die zijn te vinden op eh, het Westwood Village Memorial, Memorial Park Cemetery in Los Angeles. En daar zijn ook de stoffelijke resten van Roy Orbison. Alleen die laatste die schijnt een anoniem graf te hebben. En wat betreft de stoffelijke resten van Frank Zappa, om er even over door te gaan, zijn as is begraven. Goed, dan iemand die ehm, niet zo bekend is... maar wel bekend is in de kringen van de wereldmuziek. Dat is namelijk eh, Toby Le Rochero. En die Toby Le Rochero die is afgelopen zaterdag op 73-jarige leeftijd overleden. De zanger die eh, is legendarisch in Congo vanwege de Congolese rumba. nasepeli mingi na mbotama na yo sofi ya papa vikie ntongo etani sango eyei te mama aboti mama aboti mwana nkombo adeline astridi ya pavikie papa vikie tosepeli mingi na mbotama na yo sofia papa vikie ntongo etani sango eyei te mama aboti mama aboti mwana nkombo atelino astride apa vikie sofi elodi folono nendakadie molimo viki sophie elodi fololo nde ndakadi ye molimo viki kadi falola nenda kadie, ye molimo viki sofi elodi falola nenda kadie, ye molimo ateli en zo klinkt dan uh, Congolese rumba die je kan horen van zanger Tobu Lei. Rocheroux, die dan eh, afgelopen weekend op 73-jarige leeftijd is overleden. En afgelopen vrijdag op 68-jarige leeftijd overleed Dick Dot. Die naam die gaat je waarschijnlijk ook niet zoveel zeggen... maar de man die was in het verleden drummer van de Stendels. De Stendels die hebben niet eh, zoveel hits gehad in het verleden. In de jaren 60 hadden ze een paar hitjes en Dick Dot zelf heeft na het succes van de Stendals nog her en der wat eh, activiteiten gedaan bij eh, diverse beatgroepjes uit die periode. En een latere jaren is hij nog eh, gesignaleerd als taxichauffeur. Maar goed, even terug naar die periode dat hij succesvol was met onder andere die band de Stendals. Die hadden een wereldhit in handen met het volgende nummer. En daarvan is hij de zanger en de drummer, de stendels. uitgebracht in 1965. En een wereldhit kan je maar zeggen. In 65 en ook nog in 66 eh, liep dat succes door voor de Standards... met de zang van Dick Dat, die tevens de drummer was van dat nummer. Afgelopen weekend op 68-jarige leeftijd overleden. Reen een sterfgeval. Hij is 67 jaar oud geworden en afgelopen maandag overleden. heb ik het over eh, Junior Mervyn. Junior Murphy kan maar gezien worden als een eh, reggae-pionier. Werkte onder andere samen met Lee Scratch Perry. Onder andere in dit nummer dat ook nog eens een keer gecoverd is... in latere stadium door The Clash. Police and thieves Junior Mervyn, om precies te zijn, die hoorde je met Police and Thieves. En hij overleed uh, afgelopen weekend, of liever gezegd afgelopen maandag op 67-jarige leeftijd, reggae-pionier. En de reggae-pionier die was ook verantwoordelijk voor eh, dit nummer Police and Thieves... dat in een later stadium dus werd gecoverd door The Clash. Vandaag 5 december is het precies 222 jaar geleden... dat de componist van deze symfonie overleed. Het klarinetconcert, dat hoor je van hem van Wolfgang Amadeus Mozart. Een gedeelte daaruit tot aan het nieuws.